te kijken hoe mijn vis de kompel staat te zeiken Met zijn piemel in zijn pin, Zeker de kompel tot aan zijn kin Om mijn visje te verrassen, besloot ik met hem mee te wassen Mijn visje keek zo blij, want er kwam meer water bij Ik wou dat ik een vis was, lekker zwemmen in de visglas Daar ging ik heen en weer, in mijn visglas op en neer ik wou dat ik een vis was, lekker zwemmen in de visglas Daar ging ik heen en weer, in mijn visglas op en neer het water werd weer troebel, de vis die zag niks meer Ik kocht voor hem een duikbril, nou ziet hij alles weer Mijn visje is weer vrolijk, hij is op zijn gemak Mijn visje in zijn viskom, gaat lekker uit zijn dak ik wou dat ik een vis was, lekker zwemmen in een vispas Daar ging ik heen en weer, in mijn vispas op en neer Ik wou dat ik een vis was, lekker zwemmen in een vispas Daar ging ik heen en weer Besloot met hem te feesten, dus trok daar kwam aan. Ik stapte in de viskom en ik ging op hem staan. Het visje kreeg geen adem en bonkte op mijn boot. En ik begon te stampen, nu is mijn visje dood.